Door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal doden na een Israëlische luchtaanval op een stad in de Gazastrook... is volgens de Palestijnen opgelopen tot 87. De luchtaanval in het noorden van Gaza op Beit Lahija was gisteren. Hulpverleners zeggen tegen persbureau Reuters... dat een wooncomplex en meerdere huizen zijn verwoest. Israël zegt uit te zoeken of de berichten over het aantal slachtoffers kloppen. Beschuldigt Hamas er wel van dat de genoemde aantallen overdreven zijn. In het centrum van Brussel hebben ruim 30.000 mensen meegedaan aan een pro-Palestijnse demonstratie, schrijft de VRT. De betogers liepen met Palestijnse en Europese vlaggen van het treinstation Brussel-Noord naar de Europese wijk waar onder meer het Europees parlement is gevestigd. Ze riepen op tot een onmiddellijk staakt het vuren in de Gazastrook en Libanon. Een Vlaamse amateurvoetballer is ernstig gewond geraakt door zwaar vuurwerk. In het dorp Zillebeke, vlakbij Ieper, gooide een toeschouwer na een wedstrijd het Cobra-explosief op het veld. Toen de 26-jarige voetballer het vuurwerk opraapte om het weg te gooien, ontplofte het in zijn hand. Volgens de VRT moet de man één vinger missen. Twee andere vingers kunnen misschien nog worden gered. De Vlaamse politie heeft in verband met het incident een man van 21 uit Wevelgem aangehouden. Op de rondweg van Oldenzaal is een Ferrari vanmorgen flink beschadigd geraakt. De bestuurder reed op de N342 en botste tegen een lantaarnpaal. Daarop belandde de sportauto op de andere rijbaan en kwam tegen de vangrail tot stilstand. De bestuurder bleef ongedeerd. Hoe hard hij reed is niet bekend. De Ferrari heeft een nieuwwaarde van 450.000 euro. Een bergingsbedrijf heeft de auto weggesleept.